Het is vandaag 6 juni 2013 en dit is aflevering 164 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! Welkom, welkom. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. En, en nu lijkt het er dan eindelijk op dat de zomer gaat doorbreken. Ja, werd er toch wel een keer tijd voor, dacht ik zo. Nou, vandaag weer een nieuwe donderslag en die komt zoals altijd vanuit Studio 11. En vandaag heb ik voor jullie weer fijne muziek van thee tot bier. En de muziekagenda is er vandaag weer bij. En de donderdisc is vandaag van Cas Haley, of Cash Haley moet ik misschien zeggen, van zijn nieuwste cd. En die heb je net in het openingsuur kunnen horen voor de eerste keer. En die hoor je straks ook weer in de tweede uur van Donderslag. Natuurlijk heb ik om ongeveer tien over twee Rob weer aan de telefoon. En dan gaat hij hinten en tippen, zoals ik altijd zeg, voor de fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En eh, tot die tijd kun je googlen, ja, googlen ja, om erachter te komen wat zijn platenkeuze zal zijn om half bier. En vandaag is er ook weer eh, tijd gereserveerd voor onze vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er met een nieuwe BlaBlaBlog om ongeveer half drie. Ja, het zal even voor half drie zijn, denk ik. En ook deze week gaat er weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt geïnteresseerd te zijn in jonge verwijfde gozertjes. Strak in shirt. En ze hebben ook nog eens brand in de motor. Veroorzaakt door een of andere rare vogel. Het is een gerucht hoor. Eh, hoe het precies allemaal in elkaar zit, dat hoor je straks om half drie. Want dan gaat Theo het allemaal zelf vertellen. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio En achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com. Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaat van Donderslag. Deze plaat was vorige week te horen als de Donderdisc. Picture on the Wall van de Lions. Van de nieuwe cd This Generation uit 2013. van vorige week. We gaan naar het oosten van het land en dan komen we bij Daniel Lohuis. En die heeft ook iets met eh, beesten. Ayu verkleden als scarp heet het nummer. En dat is dan in het, uh, eh, noemen ze dat ook weer, het, ehm, het uh, eh, oud-Kelt? Nee, niet oud-Keltisch. Nou, luister maar. luisteraars, het is weer even na tweeën. En dan heb ik natuurlijk Rob Rika weer aan de lijn, zoals iedere week. Rob, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik bel natuurlijk voor de fabuleuze platenkeuze die je straks gaat doen om half bier. Ja. Heb jij nog tips, hints? Of, eh, ja. Vorige week kwam er iemand tussendoor. Ja, dat klopt. Ja. Dat was eh, de heer Papa Chubby uit New nou, York. Niet vertellen, niet vertellen, want dat is de hint namelijk. Want hij komt er vandaag weer tussendoor. Want die, ik mocht niet die hele LP draaien de vorige week. Ja. Dus ik draai nu elke week het volgende nummer. Oh, dus dan weten de mensen dat al. Eh, als ze inmiddels die LP gekocht hebben, wel. Nee, maar ik bedoel, dan hoeven ze namelijk eh, niet eh, te googlen tijdens oh, de uitzending. Nou, dan doen we dat niet. Dan doen we wat anders. Dat is goed. Nee, dat maakt, dat maakt niet uit. Ik bedoel... Nee, laat ze maar gewoon kopen. Ehm, dan doen we wel iemand anders. Nee, nee, nee. Ik vind het prima. Als jij zegt, nou, we doen uh, Papa Chubby. Nee. De, zomer, de, de meteorologische zomer is begonnen, dus... Ja, die, eh, de meteorologische zomer in Nederland. Ja, ja, ja. Ja, dus eh, een, beetje, een, beetje, een, beetje, goede muziek erbij. Ik wil wel wat anders dan. Um, eens even kijken. Oh, wat anders? Een tijdje terug had je een heleboel van één LP gedraaid. Ja. Eh, en op die ene LP stond één nummer en dat had een naam. En dat is ook de naam van een andere LP. En die is uit dit jaar uitgekomen. Ja. En die, ehm, van die LP ga ik dan straks wat draaien. Dus het is wel een, eh, een gloednieuw album uit 2013? Het is uit 2013. Hé, hey, eh, dat, is, weer interessant. Ik ben eh, zeer benieuwd dan. Ja. De hint nog even. Het, Er stond één op, op de LP waar jij wat tracks van gedraaid hebt een tijdje terug. ja. Dat, al die nummers hadden een naam. Ja. En één van die titels is ook de titel van een nieuwe LP. Nou, dan moeten die mensen dat, album. ja, dan moeten ze dat album er even bij pakken. Ik ga niet zeggen welk album het is, want dat hadden ze kunnen weten als ze iedere week trouw geluisterd hebben. Eh, ik ga een nummer draaien nu. Ook voor jou. Ik denk dat jij dit wel eh, waardeert. Het is een nummer van de Golden Earring. Het heet Going to the Run. Oh, leuk. het ken ik Oké, tot straks. I could bet on New Year's Eve He called me up at night from the other side of the world. Ed was always there, alright. Ed's got the looks of a movie star. Ed's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. like a child with the wisdom truth. It's just a friend of mine has got the rings and the colors, has got the wind in his hair. He goes and riding with the brothers. Summer at the festival, holding on real tight. On the back of a Harley, he took me for a ride in the sky. It's got the looks of a movie star. It's got the smile of a prince. He rode a bike instead of a car. I'll always be his friend. zo komt er aan dit lied een eind. Het waren de Golden Earring. Sean Riley en de Slow Riders. Die komen uit Portugal vandaan. En die zijn hier in Amsterdam ook geweest. En hebben deze cd van hem gekregen. Van deze cd Talk Tonight. Sleep onder eh, leiding van Sean Riley uit Portugal. Minste Fatback, die komen uit Woorden vandaan in de omgeving en dit nummer is van hun cd, eerste cd en het heet Down Hole. Ever hurt you, baby. I would never make that same mistake again. It's been five long years, but you've been on my mind. Every night and days that same old those yesterdays. Cause my true feelings, know they haven't changed, or they remain the same. feel for you. I would rather trade my En dan gaan we even naar een uh, plaat van Bob Dylan. Eh, dus, uh, van zijn uh, album Tempest, wat vrij recent is uitgekomen. En het nummer heet Long and Wasted Years. En hij verstaanbaarder dan ooit. It's been such a long, long time Since we loved each other but our hearts were true One time for one brief day I was the man for you. Last night I heard you talking in your sleep, saying things you shouldn't say. Oh, baby, you just might have to go to jail someday. Is there a place we can go? Is there anybody we can see? Maybe it's the same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. That ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. That baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and he broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. If I hurt your feelings, I apologize. Two trains running side by side. 40 miles wide down the eastern line. Uh, you don't have to go, I just came to you because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years. Bob Dylan, ja, en dan ineens klapt hij erin. En dat dus, eh, is Mumford Sons met I Will Wait, de band uit Engeland. I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I lose my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And I De De Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 6 juni 2013. Luistervink. Nee, ik kom net uit Bombay. Hongkong is volgende week pas, joh. En jij? New York, toch? Ik zit op een terras aan de Amstel. Naast me zitten twee jongens, twintigers. Strakke shirtjes over een even strak lijf, katoenen broek, sneakers en een spiegelende Ray-Ban pilotenbril. Ze doen me denken aan Alex Klaassen die een verwijfde gay neerzet. Inclusief handgebaartjes, over elkaar geslagen benen en boven de schouder gehouden filtersigaret. Ik zei al tegen Wim dat hij ook veel beter naar Emirates kan gaan. KLM is geen top airline meer. Zeggen ze dat het meest uitgebreide entertainment systeem hebben, krijgen je zo'n pieplein schermpje. En als je dan een film wilt kijken, staan ze met een pinapparaat naast je. Nou, dan vraag ik je toch. KLM is gewoon enorm achtergebleven. Dat hele Skyteam is niks. Die worden stuk voor stuk opgekocht. Zit totaal geen ontwikkeling in, weet je. KLM was alleen maar in de breedte gegroeid. Zoveel mogelijk mensen aannemen, maar helemaal geen kwaliteit. Het is niet echt heel erg handig om in het openbaar zo over je werk te praten. Zeker niet als ik in de buurt ben. Ik probeer niet te luisteren, maar daarvoor zijn de twee te aanwezig. Alsof ik in een live voorstelling ben beland. Het is gewoon te leuk. Luister nog maar even mee. Corendon doet het wel goed, hè? Oh, die gaan weg van Schiphol, hè? Had je dat al gehoord? Veel te duur. Dus Schiphol Arken gaat ook weg, lijkt maar op. Schiphol de beste luchthaven ter wereld, nou ik vraag me af. Ja, voor passagiers, omdat die in één terminal kunnen blijven, lekker belangrijk. Ze gaan een eigen graf, maar dat hebben ze zelf nog niet door. Ziet die transfermarkt naar het Midden-Oosten verhuizen? is Istanbul doet het goed, vooral daardoor. Correndo staat te kopen, hè? Turkse miljonair verkoopt zijn speeltje, las ik. Maar ze doen het wel goed. Net weer drie nieuwe kisten aangeschaft, dan doe je het goed, toch? Ik heb laatst nog een bloedvorming moeten vullen. Nou, dat is heftig hoor. Die captain die ging naar de runway terwijl de cateringdeur nog open was. Nou, die mag dus eigenlijk helemaal niet open, hè, vanwege veiligheid en zo. Ik dus gillen hè, want dat doe ik dan. Daar kan ik niks aan doen. En gelijk naar de cockpit. Ik zeg, wat ben jij nou aan het doen? Zegt hij van, hum, hum. Ik zeg, je kijkt toch van die lampjes? En dan zie je toch dat die deur open is? Nou, daar heb ik gelijk een blueform ingevuld. Heftig hoor, zo'n vorm. Nou, ik had laatst brand in die motor. Oh ja, die vogel. Nee, er was geen eens een vogel. Er was een plaat die op de runway lag. Was van een kist afgekomen. Laatst stond er zo'n wijf bij de gate die vroeg wat de KLM was. Ik zeg, nou mevrouw, dit is BA. Ja, zoek het even lekker zelf uit. Heb ik zo geen geduld voor. Oh, en ik las ook zoiets, ja. Belt er eentje die wilde weten waar een vliegtuig was. Ik zeg, welke maatschappij? Zegt ze, oh wat? Ik zeg, nou, dat kan helemaal niet, mevrouw. Ja, het moet toch op het ticket staan? Er staat altijd op reisorganisatie en airline, zit er niet. Nou, zegt ze, staat echt oh wat op. Nou, het heb ik opgehangen, hoor. Zo geen geduld voor, ja, doei. Oh wat. Bij jij moet je die huisvesting zelf regelen, toch? Bij de Emirates heb je daar geen omkijken naar. Ze vroegen of ik Bombay gestationeerd willen worden. Maar nou, als je dat doet, maak je dood, hoor. Ik denk er nog over. Hoi. Wat? Moskou? Heen en weer? Nee, nee, nee niet. Ja? Ja, nee. Echt? Nou, ja. Nou, doei die klootzak heeft een vrije dag genomen omdat hij niet op en neer naar Moskou wilde. Op en neer? Ja, Moskou is toch maar een dag? Ja, maar een 767 wel, maar een 77 vliegen op en neer. Wat een klootzak. Zullen we afrekenen? Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. for almost 14 years. With Gwen and I inseparable from rag dolls through brasiers. Then Gwen began to bore me with her giggles and her fears. The day the Carters moved away, I had to fake my tears. Oh. silly past. And then I found I missed her more than I'd ever have guessed. Grandma used to nag at me to straighten up my spine, to act respectful and read good books, to take care of what was mine. I hated being criticized and asking her permission. So, what if her advice was wise? It always hurt to listen. Oh. I missed her more than I'd ever guessed. You used to make me steeds naar Radio 5, alleen naar Donderslag. En je hoorde Carly Simon en, en die heeft een eh, nummer op de plaat gezet over de Carter family die eh, next door woonde. En een van de Carter family was getrouwd met niemand minder als... Uh, ik ben zijn naam even kwijt. Nou, dat vertel ik straks wel even. Dit is Buddy Whittington, Pieces and Parts. chance. ze speelde vandaag voor jullie Here Comes the Sun van het album Abbey Road. Eigenlijk een love song en geschreven door George Harrison. This is Radio 501, your number one Your number one station. 501, there's nothing hotter. Your number one station. We gaan naar eh, Zuid-Amerika. En daar komt Santana vandaan, Carlos Santana het nummer wat hij op de plaat zette en ook zo ontzettend mooi is, is Oyo Kamava. van Santana. We gaan naar Shattered van de Rolling Stones uit 1978. van van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Darkness van de uit Noord-Ierland, Wales en Schotland afkomstige band Sparrow and the Workshop. En Arwin Tamminga gaat zoals gewoonlijk eh, morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd bekendmaken. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501. En aanstaande vrijdag is dat vanuit het café het kantoor van de buurman op de Koepersplein in Hoorn.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 Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 BHV for You, als het echt om veiligheid gaat. Voor een gezellige avond, boordevol live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Het is nu drie uur. uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, Donders. hemel! Donder. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Spring, it came upon us. Every insect filled the air. Drop their wings upon my brother. Cast their shadows on his head. If we follow where they lead. we will surely come before some unseen and wondrous magic. May the visions to explore near the town where we were living. Now you know the band far. and every year we plan an orchid in the shadow. safe side terug in de tweede uur van deze donderslag. En ik ben natuurlijk bij jullie tot 4 uur. En voor de luisteraars die net inschakelen. We zijn eh, vandaag bezig met de donderslag aflevering. Dan moet ik even spieken. Eh, is het, eh, ja, aflevering 164 alweer. En ik heb samen met de vaste luisteraars van donderslag er alweer ruim een uurtje op zitten. Maar jullie hebben ook nog net wel even op tijd ingeschakeld om de donderdisc en de platenkeuze van Rob Kaart te horen. En straks als laatste van dit programma De Muziekagenda. Ja, hij is er weer. En hoe laat eh, kun je die dan allemaal horen? Nou, de donderdisc hoor je als derde plaat van dit uur. De platenkeuze voor Ricard hoor je straks om half bier. En eh, straks vlak voor bier kunnen we deze week dan weer de Donderslag Muziekagenda beluisteren. Eh, blijf lekker bij tot bieruur en straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren. Want we zijn er tot 24 uur vannacht. Even het spoorboekje. Straks hoogtijd met Hoogland van, 6 tot, uh, van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. Dan van 6 tot 8 hoor je Rasterbody met Dreadlock. Van 8 tot 10 hoor je Johnny eh, voor het weekend met eh, Johnny van Horen. En daarna is het hip-hop tijd met GW Style, oftewel GW Style, in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 tot 12, tot middernacht dus. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek en die was van James Vincent McMorrow. En het nummer heet This Old Dark Machine van zijn album Early in the Morning uit 2011. En de donderdisc die komt er zo aan als derde plaats van twee uur, maar dat had ik al verteld. En dan is er nu weer tijd voor muziek van de zinger-songwriter uit Schotland Jerry Rafferty. En hij zingt een nummer van zijn album eh, Another World en dat heet It's Better This Way. En dat is eh, uitgebracht in 2001. She's so far away. Yeah, she's in a maze. this way. Yeah. It's living now. Forget about. all those times you so far away. Remember each day. It's better this way. Yeah. away. Remember each day. It's better this way. Oh. donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht. How Is Now van Kes Haley van zijn nieuwe cd La Sida uit 2013. Dat was de Donderdisc. En nu Die Wolf, de band uit Nederland. Van hun laatste CD is dit Crumbling Heart. maken op dit moment. Eh, prachtig mooie muziek. En dit is van de New Beats. Het heet Bread and Butter Sound uit de jaren 60. Beats. Ehm, zometeen komt de platenkeuze van Rob eraan, maar we hebben nog twee nummers te gaan voor we zover zijn. En we beginnen eerst met Flash and the Pen uit eh, Australië en het nummer heet Walking in the Rain. Walking down the street Chicken Looking at the billboard Also oh, rand summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. feeling like a woman looking like a man, sounding like a no no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion. Right is might is tight. Walking walking in the rain. Come in, all you jesters. Enter, all you fools. Sit down, no, no. Trip the light, fantastic dance the swivel hips. Coming to conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain. nog steeds naar de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. En die duurt tot 12 uur vannacht. Dit is Donderslag. Mijn naam is Rogier Verdiesveld En dit is Matthew Good. Met het nummer Weapon. Here by my side, an angel by my side, the devil Never turn your back on me Never turn your back on me again Here by my side, it's heaven by my side. You are destruction. Here by my side, a new color to paint the world. Ooh. Never turn your back on it. Never turn your back on it again. Here by my side. Eh, half bier op mijn eh, klok geworden. En als het half bier is op mijn klok, dan is het in eh, dit gedeelte van Europa ook half bier. Tenminste, als ze allemaal op dezelfde meridiaan zitten als waar ik zit. Want als ze namelijk op dezelfde golf, nee, uh, noemen ze dat ook weer? Nee, de, de, de, nee, de, de breedtegraad dan, dan kan het wel eens anders uitpakken. Ik kan ook gewoon zeggen als je in Engeland zit is het anders. <laughs> Bijvoorbeeld, of Portugal, hè? De, Portugal ook. Dat is oh ja? Ook, ja, is ook een uur eerder. Oh. Ja, want Portugal eh, dit, ligt op dezelfde lengtegraad als eh, dan eh, Engeland. Oh, nou dan moeten die ook uit, uit de euro. Wist je dat niet? Bretagne bijvoorbeeld, hè? Dat, dat is ook zo. Dat ligt onder Engeland. Oh. Dat steekt zo uit. En daar is de tijd wel hetzelfde als gewoon de tijd in Parijs. Maar de zonnestand is gewoon een uur verschil. Oh, geinig. Dus dan is het gewoon uh, s'avonds, zomers, eh, gewoon lange licht. Oh. Nou, hartstikke leuk toch? Ja. Dus als de mensen lang licht willen hebben en ze gaan later vakantie, dan moeten ze naar Bretagne gaan. Maar goed, eh, wat ingewikkeld allemaal. ik bel je over de platenkeuze. Daar ging het eigenlijk om. Echt waar? Ja. Oh, ik dacht over het tijdsverschil. Nee, dat hebben we al gehad. Joh. Oh, nou, nou, het is een, ja, het is, want dat is dus leuk. Want jij haalt deze vuur hè, had je gedraaid, hè? Ja, klopt. En op deze vuur staat eh, een, nummer, dat heet Carry On. Yes. Nou, en eh, ik draai nu iets van de LP Carry On. En Carry On, dat is de naam van een album uit 2013. Ja. En over eh, welke artiest praten we dan? Een super dik vet album. Dat is namelijk het album van Steffen Stils. Ja, Steffen Stills. En die was de enige die nog niet zo'n zeg maar, zo'n integrale cassette had met cd's waar al zijn werk op stond. Ja. Al die anderen van Crosby, Stills, Nash hebben dat kennelijk al. Dus nu is er een eh, vier, eh, vier dubbel LP of een quattro, LP eh, is eruit. Met alles van waar hij aan meegewerkt heeft. Dus ook niet alleen solowerk, maar ook bijvoorbeeld... Nee, met Crosby, Stills, Nash met Neil Young en Buffalo Springfield vooral heel veel. Ja, daar komt die vandaan natuurlijk. Ja. Dus die gaan we dus nu draaien. Nou, niet al die vier LP's, want één LP kon al niet, dus dat staan vier. Ja. Maar één nummer. Eén nummer. En eh, eh, wat voor nummer is dat? Is dat een solo nummer? Nou, dat zal ik je vertellen. Het is een nummer hè, wat ik nog niet kende. Maar dat zegt niet alles, want ik ken van Steffen Stils niet zoveel. Oké. Want ik ken hem vooral uit Crosby, Stills, Nash Jong. Maar het heet I Do Not Get It. I Do Not Get It. Hm. Ehm, nou, als ik het hoor, dan eh, herken ik het waarschijnlijk wel. Ja, ik ben benieuwd of jij het wel, wel herkende dan. Maar ik... Oké, nou dat hoor je dan na het nummer wel even ja, nou kondig hem aan, dan ga ik hem starten. Ik ga me eh, ehm, ik ga me Anna staat hier weer te zwaaien dat hij klaar staat. En, uh, ja, dan ik eh, kondig hem aan, dan kun je hem starten. Ja, is goed. Of later starten dan, hè, als het ware. Oké. Dus luisteraars, nou, eindelijk dan Stefan Stils ook aan de beurt... met een integraal overzicht van al zijn muziek, tot nu toe. Van de LP Carry On gaan we luisteren naar het nummer I Do Not Get It. Oké, ik spreek je volgende week weer. Tot dan dan. keuze van Rob Ricard. Maybe it's me, but I don't understand what it is. Got you so uptight. What could it be? I've been thinking about what you said. Maybe if I heard it right. I don't believe that you really believe what you're saying at all tonight. Eh, prachtig mooi nummer. Het, eh, een nummer ken ik dus niet. Eh, ik weet niet van welk album het afkomstig is van origine. Dan ga ik toch eens uitzoeken, want het is mooie, mooie muziek. New York City 1977 van Popa Chubby. Van het album The Fight Is On. I was a young man, about 17, when I went downtown. the scene. I took the 7 train all the way from Flushing. White hot tops and my heart a rushing. Went to the Baron number 315. A man looking at a magazine that said punk on the cover didn't even look up. So I went inside and my ears stood up. Standing over by the record machine was a drag queen looking like a drag king. I just looked and listened at that beautiful thing as she played the music that made the color girl sing. Do, do, do, do, do, do, do, do. For the years that came and the years that passed, and I traveled around having a blast. Heard the Beastie Boys and the Bad Brains play 171 Avenue A. But there was so much drama in the NYC, it was hard being P.O. Papa Chubby. I got so tired of being you. But a white boy just gotta sing them blues. But that transition was the ignition, left me in a chronic condition, and it set this wild man on the loose. When I heard about some of that gin and juice, rolling down the street, smoking indoor, sipping on gin and juice, laid back with my mind on my money and my money on my mind, rolling down the street, smoking indoor, sipping on gin and juice, laid back with my mind on my money. like there ain't no chance. From the clubs New York to Paris, France, Color girls singing gin and juice. The music don't need no excuse. So P to the O to the P to the A. Papa Chubby in the house today singing. Lady back with a mind. my mind, of my money, of my money, of my mind. Rolling down the street, smoking negro, sipping on gin and juice. Lay back, of my mind, of my money, of my money, of my mind. Rolling down the street, smoking negro, sipping on gin and juice. kids back in NYC. J.W. Tough Jeff Saylor, Billy Crystal, it's Papa Chubby. From the Bronx to Brooklyn, back home in Queens, to the Lower East Side. P to the O to the P to the A, Papa Chubby in the house today. Chubby from the Bronx in eh, New York City. David Phillips heeft ook een nieuw album gemaakt. En van eh, zijn laatste album is dit When I'm Drunk. Only miss you when I'm drunk Only miss you when I'm down and out. Oh, baby, that's when I really start to doubt. Only miss you when I'm drunk. Only miss you when I'm drunk. I only miss you when it's hard to walk baby, that's when I miss your dirty talk. Only miss you when I'm drunk. A few too many, my heart starts screaming in pain. It's three in the morning, my phone call, it wakes you again. I try to tell you I love you, but I just can't remember your name. I swear it's the last time, but next week there's more of the same. I only miss you when I'm drunk. I only miss you when my legs give away. The way I'm drinking, girl, it's so it wakes you again. I try to tell you I love you, but I just can't remember your name. I swear it's the last time, but next week there's more of the same. I only miss you when I'm drunk. I only miss you when my looks ran out. Oh, baby, that's when you hear me scream and shout. Only miss you when I'm drunk. Only miss you when I'm drunk. Only miss you when I'm drunk. Ook een gloednieuw album van John Fogerty. En dit nummer hebben we al een keer gedraaid, maar ik doe het dan nog een keer. feeling strung out, hung out on the line. Saw myself going down war in June. All I want, all I want is to ride myself a tune. Wrote a song for everyone. Wrote a song for you wrote a song for everyone. And I couldn't even talk to you. Got myself arrested, wound me up in jail. Rich man about to blow up, communication failed. If you see to get you down to pray. Wrote a song for everyone, wrote a song for truth, wrote a song for everyone. to save a million people. How can I tell you? Wrote a song for everyone. Wrote a song for truth. Wrote a song for everyone. Wrote a Song to Everyone. En uh, zo heet het album ook, Road Song for Everyone. Dit is Zas van de nieuwe cd. Kom zie, kom ça. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mm, mm. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, -vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Là, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper Au rêve des autres. On voudrait t'imposer ces mots-là. Ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça ça, c'est ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça qu'on si Si c'est ça, c'est non, c'est, c'est comme si, comme ça. Ça c'est ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. quest ce qui me fait du bien, je suis comme si. ne m'empêcherai pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Vandaag is het 6 juni en ik heb natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda voor jullie. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan komt hier de agenda. De Zombies spelen op zaterdag 8 juni in Paradiso, Amsterdam. Aanvang half acht. Dirk-Jan Vennik speelt in de Richel op het Oerol Festival op de Schelling. En dat doet hij op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Dat doen zij op 25 juni en op 26 juni en de aanvang is 8 uur. In Paradiso Amsterdam speelt op 27 juni Patty Smit met haar band. En ze speelt ook op vrijdagavond 28 juni aanvang half acht. Meer informatie op www.paradiso.nl Beth Hart en Joe Bonamassa live in concert op 29 en 30 juni 2013 in Theatercarré in Amsterdam. Info en tickets via website www.carré.nl na 12 jaar stilte is de Zuid-Afrikaanse new wave band Tom Tom Club weer op tour om iets verlaten 30-jarig bestaan te vieren. Met een nieuw album op zak nog wel. Ze staan op het podium van de Melkweg op woensdag 3 juli. De zaal open om half acht en de aanvang is 8 uur. Op vrijdag 12 juli treedt Steven Wilson op in de Dommelzaal van Cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. Hij is vooral bekend als zanger en gitarist van de Britse progressieve rockband Porcupine Tree. 12 juli dus en de aanvang is half negen. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. En Tony Joe White speelt op vrijdag 20 september 2013 in Paradiso Amsterdam. En op 21 september staat hij op het podium van Blues Open in Geldrop. Op 17 november komt Nick Cave en de Bad Seeds naar de Heineken Music Hall. kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. Wolter Trout heeft een nieuw album opgenomen en die verschijnt 10 juni aanstaande en is getiteld Luther's Blues, waarop Wolter de legendarische bluesman Luther Allison eert. Op 19 november speelt Wolter Trout in Tivoli, Utrecht en hij zal muziek van Allison laten horen. De zaal open om half acht en aanvang is half negen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 6 juni 2013. Als je agendetips hebt voor de periode na 13 juni, stuur die informatie dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaats van deze donderslag. Beth Hart en Joe Bonamassa treden eind juni op in Amsterdam. En als laatste plaats van donderslag draai van hen Seesaw. donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! <laughs> Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja bijna 4 uur hier in Stuur En als die klok straks weer bier slaat, dan is aflevering 164 van Donderslag ook weer aan zijn eind gekomen. Maar niet getreurd hoor, eh, er gebeuren nog hele leuke dingen op deze donderdag. En nog veel meer namelijk op Radio 5 we schakelen namelijk zo over naar de studio De Bierkraai. En dan gaat de Radio leen Daverende Donderdag gewoon verder met mijn sympathieke collega's. En vandaag zijn zij er eh, voor jullie op deze Radio 501 Daverende Donderdag.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 En ook Rob en Theo Fried bedankt. En de luisteraars thuis op het werk en onderweg ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. We schakelen na de piepjes over naar mijn collega Gijs Hoogland. En hij staat ongeduldig achter de microfoon rondjes te draaien. Maar dat is logisch, want het is weer hoog tijd voor Hoogland. Maar eerst nog even een Klaasje. Klaas las hand. Altijd zijn eigen hand. Dat was griezelig. Dan zei hij, nu sta ik opeens op. En verdomd, dat gebeurde. Het was een gave. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben de volgende week weer met donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En aanstaande zaterdag ben ik er ook van 12 tot 2. Tot zover, tot de volgende keer.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 Ook Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?